Jeroen van kan met het NOS Journaal. Energiebedrijven moeten verplicht worden hun klanten weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden. Ook moet er een eind komen aan de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een nieuwe leverancier. Dat staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA. Ze vinden dat de geliberaliseerde energiemarkt te vrij is gelaten en niet goed meer functioneert. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen enorm gestegen, waardoor de zwakke plekken in het systeem nog zichtbaarder zijn geworden, zeggen ze. Het dodental als gevolg van de tropische storm Julia... die delen van Midden-Amerika teistert, is opgelopen tot 28. In Guatemala kwamen vijf mensen om het leven... toen het huis waarin ze schuilden werd bedolven... onder weggespoelde aarde. En in de buurt van de grens met Mexico vielen negen doden... bij reddingswerkzaamheden. Autoriteiten in El Salvador maken melding van zeker negen doden... en in Honduras zijn tot dusver vijf doden gemeld. Mexico heeft vijf Amerikaanse wapendealers aangeklaagd... voor hun rol in het dodelijke bendegeweld in het land. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de handel in illegale wapens... die uiteindelijk in handen komen van drugskartels. Wapens die zijn gebruikt bij schietpartijen in Mexico... zouden rechtstreeks aan de dealers te linken zijn. Mexico ageert al langer tegen de rol die wapens uit de VS spelen... bij geweld in het land. 70% van de wapens die de grens over worden gesmokkeld... zou afkomstig zijn uit de VS. Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker twee personen... die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos... aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat zegt de omroep in een verklaring. KRO-NCRV reageert ermee op het RTL-programma Oplichters aangepakt... van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden... staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal... die jarenlang onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken... en daarvan blijken nu dus zeker twee mismatches te zijn. Het weer, vooral in het zuiden wat nevel en mist, maar die lost in de loop van de ochtend op. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal 16 graden.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 Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf, de ik van stapel loop Verlies mijn concentratie, probeer het maar ik slaap niet Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar スト Notice the way she brushed her hair from her forehead.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 Dat schrijven de regeringspartijen VVD en CDA in een pamflet. Het dodental als gevolg van de tropische storm Julia... die delen van Midden-Amerika teistert, is opgelopen tot 28. En KRO-NCRV erkent dat zeker twee personen... die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos...